Goedemorgen, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Heb je geen studentenkamer, kom dan niet deze kant op. Steeds meer universiteiten komen met die oproep aan internationale studenten. De unies van Eindhoven, Maastricht en Utrecht maken zich al zorgen. En de VU en de UvA in Amsterdam sluiten zich daar nu bij aan. De afgelopen jaren konden studenten vaak nog terecht in hostels of vakantiehuizen... omdat die door corona nog leeg stonden. Maar die zitten nu ook weer vol. En dus hebben de internationals, net als veel Nederlanders... veel moeite met het vinden van een stekkie. I've sent like 30 messages so far in two weeks. And no one would like reply to my messages. I think it was figuring out the system and how it works. I cannot attend a viewing, so obviously I'm at a clear disadvantage. Om het probleem op te lossen denkt de studentenvakbond in Amsterdam aan het verminderen van het aantal Engelstalige vakken. Op die manier zouden er minder internationale studenten naar Nederlandse universiteiten komen. Bij een spookrijdersongeluk in Duitsland zijn twee Nederlanders omgekomen. Ze reden gisteren op een motor op een snelweg... toen er ineens een automobilist opdook die tegen het verkeer inreed. Die automobilist van 83 is samen met zijn vrouw zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee Nederlandse motorrijders overleden ter plekke. In Helmond in Brabant is vannacht de pui van een winkel weggeblazen. Tien mensen die in een complex boven de winkel wonen zijn geëvacueerd. Volgens de politie gaat het niet om een plofkraak. Ook lijkt er niets uit de winkel te zijn gestolen. En voor de tweede keer binnen een week hebben treinreizigers urenlang in een kapotte, bloedhete Thalys gezeten. De trein viel gisterenmiddag stil in het noorden van Frankrijk. De airco deed het ook niet meer. Vorige week woensdag ging het ook mis. Toen sloegen passagiers het raam in om wat frisse lucht te krijgen. Na twee uur konden passagiers gisteren dankzij een noodtrap wat frisse lucht halen in de berm. Uiteindelijk duurde het vijf uur voordat ze met een andere trein verder konden reizen. Krijg nog het weer. Het wordt een wisselvallige dag met zon, maar ook wat wolken en hier en daar wat regen met mogelijk onweer. Het wordt tussen de 20 en 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB.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 spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one, so true. Yes, I love you. I love you 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. break free Cause you see, I have been down for so long But like all hope is gone But as I lift my hands, I understand That I should praise you through my circumstance Take the shackles off my feet so I can dance, I, can dance.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 Dit is ZFM Zandvoort. Turn on the lights, make it shine bright. Listen to this. FM ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Nothing classy but sexy without no tongue ring. Step to your girl, let me know it's the world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl.